7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In Koudem in Friesland zijn vannacht twee mannen overleden... nadat hun auto van de weg was geraakt en tegen een boom was gebotst. De bijrijder overleed in de auto. De vermoedelijke bestuurder werd door de politie later dood aangetroffen... in een loods van een boerderij. De politie stelt een onderzoek in. De Belgische minister van Volksgezondheid vindt het onverstandig dat Nederland met een aantal andere Europese landen een deal heeft gesloten over een mogelijk coronavaccin. Volgens minister De Blok versnippert dit alles opnieuw en verzwakt het iedereen. Nederland heeft samen met Duitsland, Frankrijk en Italië alvast 300 miljoen doses besteld... van een vaccin dat nog wordt ontwikkeld door de Universiteit van Oxford. De Belgische minister vindt dat de hele EU met één stem moet onderhandelen met farmaceutische bedrijven. De politiechef van de Amerikaanse stad Atlanta is opgestapt nadat agenten vrijdag een zwarte man hadden doodgeschoten. Die zou in slaap zijn gevallen in zijn auto bij een fastfoodrestaurant. Agenten wilden controleren of hij onder invloed was. En volgens de politie ontstond er bij een worsteling en pakte de man een stroomstootwapen af van een agent. Daarna rende hij weg terwijl hij de taser op de agenten gericht hield. De man werd erop neergeschoten. Het restaurant in Atlanta waar het gebeurde is daarna door betogers in brand gestoken. In Londen zijn demonstraties tegen racisme uitgelopen op geweld tussen extreemrechtse groepen, hooligans en de politie. Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten kwamen toch duizenden mensen protesteren. Ook in Parijs gingen duizenden demonstranten tegen politiegeweld en discriminatie de straat op. Op het protest bij de Place de la République kwamen rechtsextremisten af... die een spandoek aan een gebouw wilden hangen.